Amber Brandsen met het NOS-journaal. De rolingen van de Russische president Poetin. Dat komt naar voren uit de Paradise Papers... waarin nieuwe onthullingen staan over belastingparadijzen. Het zijn meer dan 13 miljoen bestanden... die zijn gelekt naar de Süddeutsche Zeitung. De krant deelde ze via een internationaal samenwerkingsverband... waarin onder meer Trouw en het FD zitten. Ross doet zaken met het Russische bedrijf Sibur. Een van de eigenaren van dat bedrijf is Poetins schoonzoon. Een andere eigenaar is een Russische miljardair... die na de Russische inval op de Krim op de Amerikaanse sanctielijst is gezet. Als minister van Handel is Ross verantwoordelijk voor de handelsbetrekkingen met Rusland... en betrokken bij de uitvoering van sancties. In de Amerikaanse staat Texas heeft iemand het vuur geopend in een kerk. Een aantal kerkgangers is gedood, zegt een sheriff tegen Amerikaanse media. Hoeveel is niet bekend. Zeker 15 mensen raakten gewond. Ooggetuigen zeggen dat ze zeker 20 schoten hoorden. De dader zou zijn neergeschoten. De Belgische minister van Binnenlandse Zaken, Jan Janbon, heeft kritiek op het arrestatiebevel tegen de afgezette Catalaanse regio-president Puigdemont. Tegen VTM Nieuws zei hij dat Madrid te ver is gegaan. Hij zet vraagtekens bij het gevangen nemen van regeringsleden. Janbon vraagt zich bovendien af waarom Europa niet reageert. Ook oud-premier Di Rupo noemt het op Twitter schokkend dat Madrid Puigdemont wil berichten. Puigdemont en vier ministers gaven zichzelf vanochtend aan bij de Belgische politie. Een Belgische onderzoeksrechter moet binnen 24 uur beslissen of het vijftal wordt opgepakt... of dat hij het arrestatieverzoek naast zich neerlegt. Het weer vanavond minder buien, maar helemaal droog wordt het niet.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 Dit uur, eerste uur, gaan we luisteren naar twee nieuwe werkjes. Super Stratum van John Burke en johnburkemusic.com. Die, eh, daar vind je alle informatie. Masako, dat is een uh, eh, artieste die eh, op piano, solo piano zoals ze dat tegenwoordig noemen. En haar nieuwe cd is Piano Sanctuary. En natuurlijk nog veel meer andere albums. Ja, zo heet het. Vroeger was het eh, eh, singles, eh, dan had je LP's en tegenwoordig heet het liedjes. Um, die zijn er weinig in Peaceful Radio shows. Ehm, maar alles heet tegenwoordig albums. Nou, zijn we helemaal bijgepraat. Veel luisterplezier. This is Shoshana Michal, and you are listening to Peaceful Radio, where you will hear music that can calm, soothe, and relax the mind, body, and spirit. To learn more about my music, please visit my website at www.shoshana, S H O S H A N A, music.com. Star Parodi. Thank you so much for listening to Peaceful Radio. Please visit my website, starparodi.com. Thank you for listening to Peaceful Radio.